In de kattenstraat vraag ik ah, lief hoe dat mij gaat. Pink is met mijn ogen, pink is met mijn ogen. Mijn kop eraf, als mijn aan niet leekt, gewoon een kies vooraf. Kom mij toch riskeren, kom toch eens proberen. En met mijn nooigen toe gooi ik aan tong, want ik voel mij goed. Tot tot in mijn tienen, van

I know